van 6 uur. Clemens Peters met het NOS. Amerika informatie geleverd over ontmoetingen die medewerkers van Donald Trump in Europa hadden met Russische functionarissen. Dat schrijft de New York Times op basis van drie anonieme bronnen. Medewerkers van president Obama gebruikten die informatie onder meer om de Russische pogingen om de Amerikaanse verkiezingen te ondermijnen aan te tonen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft besloten een onderzoek in te stellen naar de mogelijke rol van de Russen bij de verkiezingen van afgelopen november. Museum De Lakenhal in Leiden heeft op een veiling in Londen... een schilderij van stijloprichter Theo van Doesburg aangekocht. Het museum betaalde er bijna 1,9 miljoen euro voor. Van Doesburg schilderde Contra Compositie 7 in 1924 in Parijs. In het schilderij is duidelijk de invloed van Piet Mondriaan te zien... met wie Van Doesburg in 1923 gedurende een korte periode intensief optrok. Noord-Koreanen die naar Maleisië willen... die moeten vanaf maandag een visum aanvragen. Dat meldt het staatspersbureau in Maleisië. De beslissing zou te maken hebben met de nationale veiligheid. Twee weken geleden werden Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, vermoord op het vliegveld van Kuala Lumpur in Maleisië. Twee vrouwen spoten het zenuwgas VX in zijn gezicht. Enkele minuten later overleed hij. De speech van president Trump van eergisteren heeft de beurzen op Wall Street naar recordhoogte gebracht. De Dow Jones-index eindigde ruim boven de 21.000 punten, vooral dankzij de banken en andere financiële instellingen. Trump bevestigde in zijn speech dat hij de belasting voor bedrijven en de middenklasse gaat verlagen. En ook stopt hij 1000 miljard dollar in het opknappen van de infrastructuur. In de voorstad van Parijs zijn vier terreurverdachten opgepakt. Volgens de politie in Frankrijk wilden zij een aanslag plegen. De vier zijn familie van elkaar. De inlichtingendiensten hielden hen al langer in de gaten omdat ze waren geradicaliseerd. Het weer. Het waait flink, aan zee zelfs stormachtig. Overdag is er eerst bewolking, maar smiddags wordt het droger en dan schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn op dit moment geen flitsmeldingen. Heb je toch een flitser gezien? Geef hem dan door via flitsservice.nl.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 And I wonder. Weer wie dat er blaast op mijn trompet? De dirigent. Ik garandeer in mijn kring duel, ik wijf je tringeling. Wat ze me denken, wat ze willen, al die mannen aan de kant, die stand loeren naar mijn moves.